Jobboot met het NOS Journaal. Voor het eerst in ruim een halve eeuw is er topoverleg tussen Cuba en de Verenigde Staten. De ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen spreken elkaar op dit moment... voorafgaand aan de top van de Organisatie van Amerikaanse Staten in Panama. Sinds de Cubaanse revolutie eind jaren 50 hebben de landen niet meer op zo'n hoog niveau contact gehad. In het gemeentehuis in Hilvarenbeek is brand uitgebroken. De dakconstructie in het gebouw aan het Vrijthof is in brand gevlogen. Volgens Omroep Brabant gaat het om het historische deel van het gemeentehuis. Het gebouw is ontruimd. De brandweer zegt dat er geen slachtoffers zijn. In Kaatsheuvel is een ramkraak gepleegd bij een wapenhandelaar. Volgens Omroep Brabant werd een vrachtwagen achteruit door de gevel gereden. Een medewerker zegt dat de dieven een flinke graai in het magazijn hebben gedaan. Maar hoeveel ze hebben meegenomen is niet duidelijk. De vrachtwagen werd na de kraak in brand gestoken. De daders konden ontkomen. De politie is naar ze op zoek. De situatie in het Palestijnse vluchtelingenkamp Jarmouk in Syrië is volgens VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon het diepste punt van de hel in de Syrische burgeroorlog. Jarmouk is vrijwel volledig in handen van IS en het is ontwikkelt zich nu volgens Ban tot een dodenkamp. Volgens Ban worden de 16.000 mensen in het kamp als menselijk schild gebruikt. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft met de vakbonden een deel CAO bereikt voor het grondpersoneel. KLM onderhandelt nog verder over de CAO's van cabine- en cockpitpersoneel, maakte CNV vakmensen bekend. Volgens de CNV-bond is er afgesproken dat er tot 2020 geen gedwongen ontslagen vallen bij het grondpersoneel van KLM. Wel komt er een vrijwillige vertrekregeling. Bij een steekpartij op de stoep van een kerk in Vancouver in Canada zijn een dode en drie gewonden gevallen. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Een man stak in op twee mannen die voor de kerk stonden. Ze raakten licht gewond. Agenten probeerden de man te arresteren, maar dat mislukte. Toen hij daarna instak op een vrouw werd de dader doodgeschoten. De vrouw raakte levensgevaarlijk gewond. Over het motief van de man is niets bekend. Het weer... Hier en daar nog wat mist, in het noorden en midden van het land. Overdag zonnig, het wordt 15 graden op de Wadden... en mogelijk 22 in het zuidoosten van het land. Dit was het en ons. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Dring van Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag... is weer helemaal vrij bij de Koentunnel... Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat voor Eembrugge 3 kilometer file. Op de A4 daarna richting Amsterdam tussen Zoeterwoude en knooppunt Burgerveen 9 kilometer. Daar is een vrachtwagen door de middenberm gereden en gekanteld. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via de A44. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat voor knooppunt Rotterpolderplein 7 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 3.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 Your lips were warm And love and spring were new But I Eh, zondagochtend 10 uur tijd voor CFM jazz. En mijn naam is Auke Beuving. En het is vandaag eerste paasdag. Dus ik wens u in ieder geval een hele vrolijke Pasen. En het thema van deze uitzending is dan ook een beetje Pasen. En het voorjaar. We begonnen natuurlijk zoals ik iedere uitzending begin als ik aan de beurt ben. Met een nummertje van Calendar Girl van Julie London. I Remember April. En ja, hoe zou jij terugdenken over twintig jaar aan deze aprilzondag. Met dit fijne zonnetje. Maar het is natuurlijk Pasen. En dan kan je niet om net King Cole heen met Easter Sunday morning. her holiday. For his Easter Sunday morning, and Easter never looked so gay. Lovely ladies wearing new chapeaux, promenading with their bows. For his Easter Sunday morning spring is dressed in her best clothes. Children wide awake since break of dawn, rolling painted eggs around the lawn. Neighbors on their way to church who call Happy Easter to all. Listen to my heart go ding Easter bells above. For is Easter Sunday morning, and I'm home with the ones I Neighbors on their way to church who call Happy Easter to all. Listen to my heart go ding dong ding like the Easter bell CD, LP was het natuurlijk vroeger. Even kijken hoe die ook weer heette. Every Time I Feel the Spirit. En volgens mij is het een track die later... Het was een LP waar het nummer niet op stond... maar op een cd is het later een soort bonus track geweest. Orkest onder leiding van Gordon Jenkins. 1959 is het allemaal opgenomen. Ja, het is natuurlijk een jazzprogramma, dus er moet ook wat echte jazz in zitten. En ik heb eh, gekozen voor natuurlijk wat paasmuziek. De Easter Walls van Tore Johansen. En, het is een Noor, een Noorse trompetspeler. Uh, dat is van de cd 2007, de Rainbow Sessions. Eh, met op piano Viklek Storas en Ole Morten Vagen, bas. Mooi muziekje, de Easter Walls. dat was natuurlijk uh, eh, Toren Johansen zelf op trompet. Mooi nummer, ja. Pasen, misschien zit je wel aan het ontbijt met een eh, een vers glaasje jus, een croissantje en een ei. En ja, eieren, dat is natuurlijk bij de Pasen het eh, grote moment. Meer dan één ei mag zelfs met Pasen, heb ik begrepen. Dus wie weet. En ja, hoe zou je eitje willen hebben? Daar heeft natuurlijk Dean Martin een mooie song over gezongen. Mijn collega Peter, mede-presentator, begint altijd zijn programma met... Eh, How do you like your eggs? Maar dan doet hij het altijd van Mulder en Mulder.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 How do you like your How toast you in the morning? I like mine morning. with a hug. I like mine with a hug. Dark or light. The world's alright. As, as long as, as I get my hug. I've got to have my love in it.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 is natuurlijk een hele bekende. Maar hoe zou je eitje willen hebben? In ieder geval met een kus. Volgens Dean Martin en Helen O'Connell wordt trouwens ook wel eens gezegd dat het Helen Forrest is die dat zingt. Maar goed, daar ben ik niet precies achter kunnen komen. Op de plaats in ieder geval O'Connell, dus ik ga ervan uit dat O'Connell is. Een uitermate bekend nummer, uh, favoriet van Willem Duis vroeger ook volgens mij. Ja, hoe wil je eitje hebben? Nou, de, eh, hoe kook je ei trouwens? De nieuwe wijze van eieren koken is misschien wel bekend bij je. je eh, zet een ei, je doet de ei in, in, koud water en een dekseltje op de pan... en je laat het opstaan op hoog vuur tot het water kookt. Zet je het gas af en daarna voor een zacht jachtij 5 minuten en voor een hardtij 8 à 9 minuten. Dan heb je altijd je ei op de juiste eh, zachtheid of hardheid gekregen. Het nieuwe eierenkook is dat. Nou, eieren kan je op verschillende manieren krijgen. En eh, David Samuel Pike, een vibrafonist en marimba-speler... heeft sal ex gemaakt met zijn band. En dat klinkt als volgt. van eh, eh, David Pike. Uh, ja, bekende vibrafonistspeler. Hij heeft samengespeeld met Herbie Mann en ook met Bill Evans, Paul Blij, Kenny Clark. Nou, eigenlijk veel om op te noemen. Iets heel anders is natuurlijk, je kan een ei ook krijgen op een maniertje dat het gescrambled, een scrambled egg. En wie daar iets moois over gemaakt heeft, een scrambled egg, Gary Barton en Friends. Dat is hetzelfde en scrambled eggs. Ik moet hem even opzoeken, momentje. maar hij komt eraan. Harry Burton. En misschien herken je het wel. En and Friends, een cd uit 1997, Departure. Het nummer is getiteld Tossed Salads and Scrambled Eggs. En misschien heb je het herkend, want het is nog eens de, het is de titelmelodie van de tv-serie Frasier. Wat volgens mij eindeloos herhaald wordt. Vandaar. Maar een eitje kan ook nog op een andere manier. En sommige mensen prefereren als ontbijt ham en eggs. En Lester Young heeft dat op muziek gezet. er iets vocaals. En dan heb ik gekozen Astrid Gilberto Welby Spring, uh, eh, Astrid Gilberto, Stan Getz natuurlijk op de sax. Nummertje uit 1964, hè, maar het blijft mooi. En als, om eh, bij het voorjaar te blijven, misschien heb je al voorjaarskoorts, misschien ook niet... Eh, is Some Other Spring, en dat is een, een, nummer van Ben Webster van de LP Quiet Now... En ja, er spelen een aantal bekende jongens op mee. Billy Strayhorn, Coleman Hawkins en Hank Jones. het nummer Some Other Spring, Ben Webster. Until Tonight. Een LP, CD uit het jaar 2000 alweer. Eh, ja, wat ga je doen op deze mooie voorjaarsdag, op deze eerste paasdag? Eh, blijf je lekker thuis of eh, ga je lekker het bos in of duin of ga je op visite? zit je nu aan je ontbijt of ben je bezig met de voorbereidingen voor een uitgebreide paasbrunch? Nou, ik zou zeggen, succes met alles wat je gaat doen. ja, tijd voor is wat vocaals. Blossom Dairy. Eh, ze zeggen het is voorjaar. They say it's spring. When I was young, I lived in a world of dreams. Of moods and myths and illusionary schemes. Though now I'm much more grown up I fear that I must own up to the fact that I'm in doubt of what the modern cynics shout of. They say it's spring. This feeling light as a feather. They say this thing. This magic we share together came with the weather too. They say it's May That's made me daft as a daisy It's May, they say That gave the whole world this crazy Heavenly hazy hue must be something more than a seasonal thing. Could it be spring? Those bells that I can hear ringing, it may be spring. But when the robin stops singing, you're what I'm clinging to they are sure is true. Blossom Derry. Met haar toch wat eh, kinderlijke stemmetje, zou ik bijna zeggen. TC Dit Spring, nummertje uit 1957. Ray Brown op bas, Joe Jones op drums. En zelf speelde ze natuurlijk piano. Eh, uit iets meer, iets kort geleden. Waiting for Spring, David uh, Benoit. Uh, een cd uit 1989. Waiting for Spring. Nou, we hoeven er niet op te wachten. Vandaag is het echt voorjaar, zou ik zeggen de zon schijnt, de wind valt mee. Eh, een prachtige dag om erop uit te trekken. En misschien ook wel een prachtige dag om in de file te staan. Ik weet het niet. luisterde naar de Amerikaanse pianist eh, David eh, Benoit En eh, dit is van de cd Waiting for Spring, de titelsong. En oh, deze cd heeft ooit gestaan in de Billboard Jazz top 10, zou ik maar zeggen. tijd voor iets vocaals, tijd voor iets Nederlands. Nou, Nederlands met een tientje Grieks. Maria Marquesini, You Must Believe in Spring van een cd Cosmo CD 2010... Een eh, hele mooie cd, goede eh, pers gehad, goede kritieken. Maria, daar komt ze. just as a tree, sure, its leaves will reappear. It knows its emptiness is just the time of year. Maria Marcassini. Een, Nederland, een Griekse die in Nederland woont en hier haar opleiding genoten heeft op eh, conservatorium eh, jazz. Onder andere bij V. Klaassen. Eh, maakt mooie muziek. Treedt ook regelmatig op in binnen- en buitenland. Ook wel nummers in het Grieks natuurlijk. Prachtige cd. Cosmo. ja, misschien ga je met dit mooie weer nog naar buiten. Ga je nog wat eieren verstoppen in de tuin of in het bos.